uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Ook vannacht blijft Israël aanvallen uitvoeren op Beirut. Iets na twee uur kwam het leger met een nieuw evacuatiebevel voor een aantal gebouwen in de stad. De hoofdstad van Libanon werd gistermiddag zwaar geraakt. Zeker vier woontorens werden geraakt en het is van in ieder geval zes mensen bekend dat ze werden gedood. Volgens Israël was Hezbollah-leider Nasrallah doelwit, maar het is nog onduidelijk of hij is gedood. Vanavond zei Israël door te gaan met aanvallen, ditmaal gericht op wapens. Hezbollah zegt dat er in de gebouwen die werden aangevallen geen wapens lagen. Het kabinet heeft besloten om een groep Afghaanse bewakers... die voor Nederland hebben gewerkt tijdens de militaire aanwezigheid in Afghanistan... toch niet samen met hun gezinnen te laten overkomen. Dat schrijven de verantwoordelijk ministers. Het was een beslissing van het vorige kabinet... en volgens de ministers gaat het mogelijk om veel meer mensen dan eerder werd gedacht... en zou de operatie te duur zijn. Ook is het onbekend of de bewakers nog gevaar lopen in Afghanistan. Het besluit leidt tot woedende reacties in de Kamer. Onder meer vanuit D66, GroenLinks PvdA en het CDA. De Voice of Holland komt terug op televisie. Dat zegt Peter van der Vorst, de directeur van RTL, tegen het AD. De talentenjacht werd twee jaar geleden gestopt... na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens een advocaat, die meerdere oud-kandidaten bijstaat... komt RTL te vroeg met de Voice terug... en zou eerst onderzoek moeten worden gedaan naar de rol van de RTL-leiding. In Utrecht zijn vanavond de Gouden Kalveren uitgereikt. De prijs voor beste film ging naar De Terugreis. Een tragicomische film over een ouder stel dat door Europa reist. Ook hoofdrolspeelster Leni Brederveld viel in de prijzen. Het weer, ook vannacht trekken er buien over. Het wordt niet kouder dan 7 graden.